Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De ministers van Financiën komen zaterdag weer bij elkaar... om te praten over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. Vandaag gingen de ministers uit elkaar zonder dat ze overeenstemming hadden bereikt. De internationale geldschieters vinden de maatregelen die Griekenland voorstelt... nog niet ver genoeg gaan. Uiterlijk dinsdag moet er een akkoord zijn, anders gaat Griekenland failliet. Nederland kan alle kolencentrales sluiten zonder de stroomvoorziening in gevaar te brengen. Dat zegt topman Kamerbeek van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Volgens hem is de sluiting van de kolencentrales de goedkoopste manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Kamerbeek reageert daarmee op de orgendazaak, zaak waarin de rechter gisteren bepaalde dat de staat de uitstoot van CO2 voor 2020 met een kwart moet verminderen, Kolencentrales stoten drie keer zoveel broeikasgassen uit als gascentrales. ProRail heeft de regels voor aanbestedingen omzeild door de verlenging van vier onderhoudscontracten niet expliciet te melden aan het ministerie en de Raad van Commissarissen. Dat blijkt uit onderzoek door accountantsbureau PwC. De contracten waren afgesloten voor 3,5 jaar. De directie verlengde ze tot 10 jaar. Staatssecretaris Mansveld schrijft aan de Kamer dat de gang van zaken niet door de beugel kan. En de Britse acteur Patrick McNee is overleden. In Nederland werd hij vooral bekend door zijn rol in de televisieserie De Vrekers, in het Engels The Avengers. Later speelde hij veel gastrollen in bekende series zoals The Twilight Zone en films, waaronder James Bond, A View to a Kill. Patrick McNee is 93 jaar geworden. Dan nog het weer, toenemende bewolking, minima vannacht rond 13 graden. In het noorden later kans op regen. Overdag vooral in het zuiden wat zon. Er staat weinig wind en het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.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 Maar voor dit programma denk ik van nou, Perfect Day. Easy listening muziek. En, eh, ja, het wordt gevraagd en ik draai het gewoon. Dat, dat geeft helemaal niks. Ik krijg zojuist een berichtje of het nummer van Neil Diamond al geweest was met Hello. Ja, die is helaas geweest. En ja, ik draai maar twee uurtjes. En om dat nou twee keer hetzelfde nummer te gaan draaien dat kan ik, ja, dat, dat, kan ik, dat kan ik doen. Maar ik beloof je, in de nacht van de bruisende rock, ik, ik piep hem er gewoon tussen.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 Eh, normaal doe je hele andere, <clears throat> andere dingen. Om een voorbeeld te noemen. Uh, eh, straks natuurlijk de Nacht van de Bruisende Rock. Sneren en de gitaar. Rammelende trommels. Je noemt hem maar op. Alleen nu. Tijd voor easy listening. Saturday Noord Nee, hoe heet het nou? No. It's Ordinary Love. Het staat een beetje raar. No Ordinary Love. En je luistert naar het programma tussen app en vloed. Het volgende nummer is, eh, ja, het is eigenlijk een vervangertje voor, eh, ja, voor die luisteraar die dus uh, Neil Diamond gemist heeft met Hello. En, ja, het is van Amerika. En wat heb je in Amerika? Wilde paarden. Charles die maakt er altijd een voorspeling van. Ik ben er niet zo goed in, maar... <laughs> Deze gaat richting Irwin, Texas. En zoiets voor jou. It's easy to do. The things you wanted, I bought them for you. I can't let you slide through my hands. say. No sweeping thing het mooi of is het mooi? De Rolling Stones en dan met een ballet. Ik kan er wel van genieten. Normaal draaien we altijd uh, muziek wat, uh, wat uptempo is, wat, wat, wat, ja, wat, me, wat, hele maakt. <laughs> ik kwam er niet eens uit. Dat geldt trouwens uh, zeer zeker niet voor dit nummer. We doen het lekker rustig aan. Gewoon easy, zeg maar. Commodores met Easy. En eh, ja, daar geniet ik ook altijd van natuurlijk. Het is niet allemaal wild en zo. <laughs> Nee. ik heb een eh, vreemd... Eh, nee, geen vreemd. vreemde dingen bestaan Ik heb een verzoek binnen gehad van, van iemand... wiens naam ik niet wil noemen. Die vraagt een nummer, een specifiek nummer. Omdat... ja, omdat zij vindt dat zij geblunderd heeft op wat voor manier dan ook natuurlijk eh, wil ik aan dat eh, verzoek wel voldoen. Zonder eh, alle eens en outs te vertellen, want dat gaat natuurlijk niet. Ik draai gewoon de nummer en de luisteraars die genieten er maar van. Deze gaat speciaal jouw kant op. The time seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing paints a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. kiss on your answering Roxette met Spending My Time. En dat, eh, dat was een, eh, een, speciaal verzoek. Een speciaal, speciaal verzoek eigenlijk. Ik, eh, ik hoop dat je er iets aan hebt en dat je er ook iets mee kunt doen. We gaan weer verder met uh, Simply Red.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 Ik denk dat ik maar een brievenbus buiten neerzet of zo. <laughs> nou ja, goed. Ik wil jullie graag eventjes een, eh, nummer laten horen. Die kwam toevallig vandaag tegen. Ik had hem al een hele tijd niet gehoord. En het is een nummer van eh, Chris de Burg. En eh, dat is nog niet het genre wat je direct bij mij zoekt. Maar ja, soms ben ik net een mens. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. Still, I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. classical dilemma I find for the heart. De Chris de Burke, The Head and the Heart. Geweldig mooi nummer. Ik hoop dat, eh, dat jullie eh, daar eh, ja, ook een mening over hebben. Ik hoor het graag allemaal natuurlijk, hè, want je kunt mij natuurlijk gewoon berichten. En ehm, via WhatsApp of via Facebook of via een postduif. Het kan allemaal. <laughs> je luistert naar eh, Easy Listening. Muziek eigenlijk, want het programma heet natuurlijk tussen een Vloed. En eh, Charles, uh, Charles, Duif is natuurlijk de vader van dit programma. Bijna de grondlegger zou ik zeggen. Dus ik kan hem niet nadoen. Ik wil hem niet nadoen. Wat je hoort is wat je hebt. Oftewel, what you see is what you get. take the blame. Echte kwaliteit, hoef je niet ver te zoeken. Dat, uh, dat merk je wel weer natuurlijk. Nou, om nog eventjes eh, tegemoet te komen eh, aan die in de luisteraar...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 Misschien levert het nog wel eens een keertje bitterballen op of zo. <laughs> We gaan eh, richting de klok van 12 uur. Hè. We schieten op. Twee uurtjes zijn er al. Uh, dat gaat zo snel. Het is alweer bijna op. Helaas, pindakaas. Maar ja, goed. Ik had altijd een nummer. Ik zet hem heel even in de pauze. Ik wilde het nog even vertellen. Voordat ik bij eh, ZFM kwam had ik een eh, radiostation op internet. Sunshine Radio heette dat.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 En ik denk, ik probeer het gewoon nog eens een keertje. Misschien is het wat en misschien is het wel helemaal niks. Je weet het niet, hè? <laughs> Mijn naam is Willem Je Luistert naar Tussen Ebbe en Vloed bij ZFM Zandvoort. En we gaan richting Langsterdam naar de klok van 12 uur. love to really touch my heart. Now you are telling me you're going while my love for you is showing. We should never be. Maggie McNeil, When You're Gone. Het is een nummer dat uh, veel te weinig gedraaid wordt op de Nederlandse radio, maar daar gaan we wat aan doen. Ik denk dat we eens een beetje naar het eh, laatste nummer gaan. Boys on, vader en son.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 En zo niet, ach, komt dat ook wel weer goed. Ik hoop in ieder geval dat, dat jullie leuk vonden... om het eens een keer op een andere manier te horen. En als je denkt van nou, doe me niet meer... dan stop ik er ook gelijk <laughs> mee. Wanneer zien we elkaar weer? Eens even kijken. Dat is 2 of 3 juli, de nacht van de bruisende rock. En uh, dan komt er iets, eh, ja, toch een hele andere muziek voorbij. Dan is het eh, blues, rock, live concerten enzovoort enzovoort. Maar goed, dat is pas tussen 2 en 3 juli. Tot die tijd heb je nog een heleboel mooie andere programma's van collega's... die het met alle liefde voor jullie doen natuurlijk.